De oplichters zeggen dat er gevaar dreigt... en dat er geld moet worden veiliggesteld op een andere rekening... Doordat de klant het geld zelf overmaakt, compenseerden de banken dat tot nu toe niet. Maar dat gaat veranderen. Minister Hoekstra van Financiën heeft erover afspraken gemaakt met de vier grote banken. Een op de vijf gevangenen in de VS zijn sinds het begin van de pandemie positief getest op corona. Het gaat volgens persbureau AP e om ruim een kwart miljoen mensen. 1700 van hen zijn eraan overleden. Amerikaanse gevangenen hebben vier keer zoveel kans om besmet te raken als de rest van de bevolking. Volgens experts zijn de cijfers het topje van de ijsberg. Gevangenen zouden nauwelijks worden getest en ook geen zorg krijgen, waardoor ze zieker worden dan nodig is. Het nationale aftelmoment met oud en nieuw op het Museumplein in Amsterdam is afgelast. Burgemeester Halsma heeft dat besloten na overleg met minister Grapperhaus. Amsterdam wilde op het museumplein een show laten zien met licht en geluid. Het plein zou worden afgezet, zodat er geen publiek bij kon. Maar sinds de strengere maatregelen van afgelopen maandag... vindt de gemeente het evenement niet meer gepast. In Oostenrijk krijgen mensen die een negatieve testverklaring kunnen laten zien... meer vrijheden dan andere inwoners. Dat maakt de Oostenrijkse regering bekend... bij de aankondiging van de derde lockdown in het land... Het land gaat tussen 26 december en 24 januari grotendeels op slot. Half januari wordt in Oostenrijk massaal getest. Wie negatief is mag vanaf 18 januari weer winkelen of naar restaurants gaan. Mensen die zich niet laten testen moeten zich nog een week langer aan de lockdownmaatregelen houden.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 a place in your heart, and I know that it is love. And this place be much brighter than tomorrow. little space joyful If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. dreams stop existing. It's a cold December You're almost here I still remember The first day of the year When we kissed goodbye And we thanked our lucky stars no, nothing lasts forever Like snowflakes in a jar time, counting the days so we can talk all night. snack, throwed his old pack right over his back, opened the window of his little shack and shouted, Oh, Dasher and Dancer, Vixen and Blitzen, come on here. We're gonna get a going and spread some cheer. So limber your legs and sharpen your hooves, cause tonight is the night we're gonna jump to the roofs. Well, the reindeer, they were so proud and grand to take another trip all over the land. They jumped right into their proper place to get head up for that midnight race. snowboarded his sleigh and then yelled, let's go. All the little toys were happy too because they were so bright and new. A little piano then started to play. Old Santa began to swing and to sway. Thought he heard a toy drum start to beat, but he found it was the rhythm of the reindeer's feet. The reindeer boogied in the middle of the road. Tonight we have a mighty big load. Don't boogie to the left and the boogie to the right. Do the reindeer boogie this Christmas Eve night. don't boogie to the left and the boogie to the right, do the reindeer boogie this Christmas Eve night.